Brandsen met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is gestegen tot meer dan 3600. Dat aantal zal nog verder oplopen, omdat met veel bergdorpen nog geen contact is geweest. Een bestuurder uit het zwaar getroffen Gorka-district zegt dat sommige dorpen vrijwel helemaal zijn verwoest. Hij zegt dat er dringend hulp nodig is, ook omdat sommige mensen geen eten meer hebben. Rond deze tijd komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima per waterbus in Dordrecht aan voor Koningsdag Nieuwe Stijl. Dat betekent geen oud-Hollandse spelletjes meer, maar een parade van schepen, muziekvoorstellingen en presentaties van bedrijven. Er worden zo'n 100.000 mensen in Dordrecht verwacht. De prinsesjes Amalia, Alexia en Ariaan zijn er op een deel van de route bij. Prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaan voor het eerst niet mee. Ook prinses Mabel is er niet bij. In het Noord-Brabantse Graven zijn de Koningsdagfestiviteiten aangepast na een grote brand vannacht. Een theater brandde daaruit. In verband met de veiligheid rond het pand heeft de gemeente een noodverordening afgekondigd. Zo kunnen mensen niet te dicht in de buurt van het theater komen. De politie denkt dat het vuur mogelijk is aangestoken. Vorige week was het theater in Graven ook al doelwit van een overval. Deutsche Bank sluit 200 filialen. De reorganisatie moet een besparing van 3,5 miljard euro opleveren. Duitse media spreken van een verlies van duizenden banen, maar het bedrijf wil geen aantallen noemen. Deutsche Bank staat al langer onder druk van aandeelhouders om meer winst te maken. Vorige week kreeg de bank een boete van 2,2 miljard euro vanwege de Libor-fraudezaak. Het weer langs de oostgrens nog wat motregen. In de loop van de ochtend wordt het ook daar droog.